ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de Verenigde Staten is een verdachte opgepakt voor de moord op de conservatieve politieke influencer Charlie Kirk. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in een interview met Fox News. I think uh, with a high degree of certainty we have him in custody. Right? In custody, uh, everyone did a great job. We worked with the local police, the governor, everybody did a great job. Ja, de verschillende politiediensten hebben goed samengewerkt, zegt Trump. En hij zegt niet waar die verdachte is opgepakt. De Amerikaanse opsporingsdiensten waren al dagen op zoek naar de schutter. Charlie Kirk werd afgelopen woensdag doodgeschoten tijdens een speech op een universiteit in Utah. Als Israël volgend jaar meedoet aan het Songfestival, dan blijft Nederland weg. Dat heeft Avro Tros bekendgemaakt, nadat vier andere landen dat ook al deden. De omroep vindt het niet verantwoord vanwege het ernstige menselijke leed in Gaza Gaza. En ook zou de Israëlische regering zich bij de vorige editie... zich op een oneerlijke manier bemoeid hebben met de uitslag. Of Avrotros het Songfestival wel gaat uitzenden als Israël meedoet, dat weten ze nog niet. De A12 bij Venendaal blijft nog tot vanavond in allebei de richtingen dicht. Er is een vrachtwagen gekanteld die op de andere weghelft belandde. Het opruimen daarvan duurt waarschijnlijk tot het begin van de avond. En of er gewonden zijn gevallen bij het ongeluk op de A12, dat weten we niet. En het gaat hartstikke lekker met de pompoen. De herfst komt eraan en dat is natuurlijk het seizoen voor pompoenen. Deze boer uit het Groningse Kielwindeweer heeft een topoogst. Oh, dit is een hele mooie. Het is ook een hele zware. Ze zijn groot als anders doordat we zoveel regen hebben gehad. Je hebt natuurlijk wel per soort een bepaald gewicht wat ze moeten hebben. Maar dat lukt lang niet altijd. Ja, maar dit jaar is dat geen enkel probleem. En dat is maar goed ook, want pompoenen worden steeds populairder, zegt ze. En niet alleen omdat we ze lekker vinden. Halloween is zo in tegenwoordig dat ik eigenlijk altijd uitverkocht ben ermee. Dus we hebben een beetje extra van gezaaid. Het weer verspreidt over het land een bui met ook kans op onweer. Het is een graad of 18. Vanavond vooral langs de kust nog regen. Morgen bewolkt en regenachtig bij maximaal 17 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Knopend Badhoevedorp en Knopend Velsen, 20 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Zaanstad een half uur extra reistijd.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 Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time. Reverse. Reverse. Slide to the left. Slide to the right. Reverse, reverse. Reverse, reverse. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again. Watch out now, y'all.